Mark Hokker met het NOS-journaal. Spoorbeheerder Proningen door storingen te voorspellen. Van sommige type wissels is met 70 tot 90 procent zekerheid te zeggen waar en wanneer het misgaat, zegt ProRail in de Telegraaf. Sensoren op de wissels geven informatie door over het stroomverbruik, trillingen en de warmte van de wissels. Door die informatie te analyseren kan worden voorspeld waar en wanneer een storing optreedt. ProRail stuurt vanaf deze maand in zo'n geval preventief monteurs. Volgens de Telegraaf moet dat het aantal treinvertragingen met de helft terugdringen. Zorgaanbieders die frauderen met facturen moeten hoge boetes krijgen. Daarvoor pleit Ad van Mierlo van de Vereniging Nederlandse Gemeenten in Trouw. Nu is het nog zo dat foute zorgaanbieders alleen maar de onterecht ontvangen declaraties moeten terugbetalen aan een gemeente. Maar als het aan Van Mierlo ligt komen daar forse boetes bovenop. Precieze cijfers over zorgfraude heeft hij niet. Het gaat volgens hem over miljoenen. Van Mierlo zegt verder in de krant dat de gemeentelijke controle op de fraude beter moet. Zo'n 80 gemeenten hebben op dit moment nog geen toezichthouder aangesteld. Het is nog onduidelijk of het Duitse muziekfestival Rock am Ring vandaag weer doorgaat. Gisteren op de openingsavond werd het festival stilgelegd vanwege een terreurdreiging. De Duitse krant Bild schrijft dat de politie twee mannen heeft aangehouden die voor het festival werken. Ze zouden iets op het terrein hebben verstopt. Maar wat heeft de politie niet bekendgemaakt. In Californië is Jack O'Neill, de oprichter van het Amerikaanse watersportmerk O'Neill, overleden. De surfer fabriceerde begin jaren 50 als een van de eerste ter wereld een wetsuit. Hij surfte destijds bij San Francisco en wilde langer in het koude water van de stille oceaan kunnen blijven. Hij zette zijn eigen surfzaak op en kwam met zijn eigen watersportmerk O'Neill bedrijf zou uitgroeien tot werelds grootste verkoper van wetsuits.